Door met het NOS-journaal. Er trekken hevige korte hoosbuien over het land. Die leiden op verschillende plekken tot wateroverlast. Tussen Utrecht en Hilversum rijden geen treinen... vanwege bomen die op het spoor zijn gevallen. En in Tilburg is de bliksem ingeslagen in het dak van een middelbare school. In Goes zijn de leerlingen van een lyceum naar huis gestuurd... vanwege wateroverlast. KNMI heeft code oranje afgegeven voor de provincies Noord-Holland en Flevoland... en voor het IJsselmeergebied. Een Belgische cipier heeft afgelopen weekend nog gewaarschuwd... dat de schutter van Luik was geradicaliseerd. Dat was twee dagen voordat de man met verlof werd gestuurd. Dinsdag zeiden de autoriteiten dat er geen aanleiding was... om de man niet op verlof te laten gaan. Die dag schoot hij twee agenten en een voorbijganger dood. Belgische media hebben een gevangenisrapport over schutter Benjamin Herman ingezien... en schrijven dat hij volgens de waarschuwing is geradicaliseerd onder invloed van medegevangenen. Apple blokkeert sinds half april wereldwijd updates van chat-app Telegram. De oprichter van de dienst meldt dat via zijn eigen kanaal op Telegram. Volgens de topman is de blokkering het gevolg van druk uit Rusland. Sinds ongeveer dezelfde periode probeert Rusland de app af te sluiten... omdat Telegram weigert de Russische geheime dienst toegang te geven... tot de versleutelde berichten die via Telegram worden verzonden. probleem met de updates leidt er volgens de oprichter toe... dat de app nog niet voldoet aan de nieuwe Europese privacywet. Zinedine Zidane vertrekt als trainer bij Real Madrid. Hij was er 2,5 jaar trainer en had begin dit jaar zijn contract nog verlengd tot 2020. Maar hij vindt dat het tijd is voor vers bloed. Daarvoor was hij assistent en trainer van het tweede elftal. Zaterdag won Real voor, de voor het derde jaar op rij de Champions League. Het weer, het waarschuwt dus in de provincies Noord-Holland, Flevoland en in het IJsselmeergebied voor forse onweersbuien met hagel en veel wateroverlast.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 Vierde jaargang, aflevering 235. En we zijn te beluisteren via de kabel op 104.5. In de ether op 106.9. En eh, je kunt ook eh, luisteren via het internet. Kijken gaat nog even niet. Want de camera's doen het niet. Maar kijken gaat sowieso wel. via ZFM-live. En mijn naam is Bart van der Meer. De afgelopen maand heeft u het even zonder mij moeten doen... maar gelukkig was collega Ruud Jansen eh, bereid om het eh, van me over te nemen voor die paar weken. Waarvoor mijn onuitsprekelijk dank. En we gaan gauw beginnen met eh, heerlijke muziek. Hier zijn Led Zeppelin en de Who... I'm nowhere, investigating miles. I'm a seeker. We I'm after till the day I die. We waren de Who met eh, The Seeker uit 1970 van het album Meaty, Big and Bouncy. En we begonnen met rock and roll van Led Zeppelin van het eh, vierde Led Zeppelin album. En eh, het enige bijzondere uit, van dit nummer is dat aan de piano, als je die al gehoord hebt, zat Ian Stewart de zesde Rolling Stone... en de officiële eerste roadie van de Rolling Stones. Goed, en dan eh, wordt het nu tijd voor iets rustigers uit 1959. Dion and the Belmonts and A Teenager in Love. Each time we have a quarrel It almost breaks my heart, cause I'm so afraid that we will have to part. Each night I ask the stars up above, why must I be a teenager in love? One day I feel so happy, the next day I feel so sad. I guess I learned to take the good with the bad. Cause each night I ask the stars up above, why must I be a teenager in love? I cried a tear for nobody but you. I'll be a lonely one if you should say we're through. Well, if you want to make me cry, that won't be so hard to do. If you should say goodbye, I'll still go on loving you. Each night I ask the stars up above, why must I be a teenager in love? I cried a tear for nobody but you. should say we're through. Well, if you want to make me cry, that won't be so hard to do. And if you should say goodbye, I'll still go on loving you. Each night I ask the stars up above. Why must I be a teenager in love? In love. Why must I be a teenager in love? Why must I be a teenager in love? Why must I be... Geschreven door Doc Pomus en Mort Schumann. Uh, a Teenager in Love van Dion en de Belmonts. Dan zijn we toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. De Engelse top 40 dan wel. En daar staan vijf nieuwe binnenkomers in. En de eerste komt u tegen op 34. Drie weken geleden is hij ook al gedraaid in het programma. Maar toen kwam hij niet binnen in de hitparade. Nu wel. Rainbow Chaser, hier is Nirvana. all dressed up and laughing loud. I can't talk to him. De eerste nieuwe binnenkomer 34, Rainbow Chaser van Nirvana. En één plekje hoger, Donovan. En de hurdy-gurdy man. Thrown like a star in my sleep, I open my eyes to take a peek. To find that I was by the sea. songs of love. Then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love. Hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, gurdy sad. Hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, sad. Hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, gurdy sad. centuries of ages past, unenlightened shadows cast down through all eternity, the crying of humanity. Tis then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love good, good, good, good, good, good inside. Hadi gadi, hadi gadi, hadi gadi, hadi gadi, hadi gadi. Hadi gadi, hadi gadi, hadi gadi, gadi inside. was dit in Donovan en The Hurdy Gurdy Man. En weer een plaatje hoger staat de tweede hit van eh, Don Partridge. Zijn eerste was Rosie en dit is Blue Eyes. It happens every spring, I hear this bluebird sing. Love is here again to stay, but now that I've seen I know this time it's true. Love is really here to stay. Blue eyes look my way. Make today my lucky day. Blue eyes looking at me. Hope you're liking what you see. Hope you're Nobody ever saw this deep, deep blue before. Bluebells look up in surprise. The sky admits defeat. The sea will kiss your feet. I could drown in those blue eyes. Blue eyes shining now. Everything is right somehow. Blue eyes, stay here with me. Find my world in those blue eyes find my world in those blue eyes. It happens every spring, I hear this bluebird sing. Love is here again to stay. But now that I've seen you, I know this time to stay. Blue eyes look my way, make today my lucky day. Blue eyes looking at me, hope you're liking what you see. Hope you're liking what you see. Don Partridge op 32 en Blue Eyes. Van de vijf nieuwe binnenkomers kwamen er vier uit Engeland en één uit Amerika. En die kwam binnen op nummer 28. Dat was uh, Otis Redding met uh, de Happy Song. Ook wel genoemd Dum Dum Dee Dee Dum Dum. Komt-ie. song baby. She's the only one can bring me joy. That's why I sing these happy songs. They go dum dum. tight. She tells me, big O, everything's alright. Can I go? Happy Song van Otis Redding binnen op 28. En dan zijn we toe aan de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week. En die komt binnen op 18 en is dus... De klapper van de week! week. En dat zijn de Rolling Stones met Jumpin' Jack Flash. was Henk eh, Marvin, de solo-gitarist van de Shadows. En dit nummer werd in 1969 uitgebracht als eh, eh, B-kantje van het nummer Sunday Seven Days. Maar in 1970, een jaar later, hadden de platenmaatschappij heren het wel gezien. Dit moest als A-kantje worden uitgebracht. En terecht, Henk Marvin en Sasha. En dan zijn we toe aan de tip van Willem. En die komt van een redelijk onbekende groep. De Flaming Groovies redelijk onbekend. Maar ze bestaan al wel jaren, want ze zijn opgericht in 1965. En een paar jaar later hadden ze begrepen... ze gingen wat uh, powerpop van het eh, belangrijke Engelse muziekfront gingen ze, eh, spelen. Zo hadden ze onder andere in hun setlist Painted Black. Maar het nummer wat Willem heeft uitgezocht, dat mag er ook zijn. Dat kwam uit de jaren 50 oorspronkelijk van Cliff Richards... zijn eerste grote hit... En de, de Flaming Groovies hebben het op hun LP Now uit 1978 eh, gezet. Hier is Now, uh, eh, nou, nou, nou. Hier is Move It van de Flaming Groovies. Dat tip van Willem. 1978 waren dit de Flaming Groovies van hun album Now... en hun uitvoering van de Cliff Richard hit Move It. En hij mocht er zijn. Dat was de tip van Willem. Ik ben eh, benieuwd wat hij nu alweer zit uit te broeden... voor die van volgende week. Hier zijn de Birds. why Oh, I can say let you go, babe. i ride away after what you do, I can't stay on, and I probably feel a whole lot better when you're gone. Baby, for a long time, baby, for a long time, you had me believe. I can believe that your love was all mine, and that's the way it would be. But I didn't know, I didn't know that you were putting me off. like before. And I'm not gonna play your games anymore. After what you did, I can't And I probably see the whole lot better when you're jaar 1965 en dit waren The Birds met de bacon van All I Really Want To Do... I'll Feel A Whole Lot Better, geschreven en gezongen door Gene Clark. En dat was hun tweede hit, All I Really Want To Do... de opvolger van Mr. Tambourine Man. Deze week, 50 jaar geleden, begonnen de Beatles... met het opnemen van het White Album of The Beatles... zoals het album eigenlijk origineel heet. 50 jaar geleden alweer, jazeker. Dus uh, doen we er even wat aan... We draaien één van de nummers van die dubbel LP en dat is Dear Prudence. Geschreven door Bob Dylan en gezongen door ehm, Stevie Wonder. En hij zong het al eh, een paar jaar op zijn eh, eh, optredens... voordat hij het had opgenomen. Blowing in the Wind. we gaan naar een top 100 hit uit 1960. Don and Phil en Cathy's Clown. when you see me shed a tear. And you know that it's sincere. Don't you think it's kinda sad that you're treating me? Everly Brothers en Cathy's Clown uit 1960, een top 100 hit uit dat jaar. Net hadden we het nog over de Beatles met eh, het feit dat ze 50 jaar geleden begonnen met het opnemen van The White Album. Wel nu, 49 jaar geleden werd het album Crosby, Stills Nash uitgebracht. En daar gaan we ook een nummer van draaien. Helplessly Hoping. Nestle hoping her harlequin, others nearby, awaiting a word, gasping at glimpses of gentle true spirit. He runs, wishing he could fly, only to trip at the sound of goodbye. waits by the window and wonders at the empty place inside. Heartlessly helping himself to her bad dreams, he worries. Did he hear a goodbye? tempted to tell you confusion has its cost. Love isn't lying, it's loose in a lady who lingers, saying she is lost. are for, for each other. Van het geweldige album Crosby, Stills Nash was dit Helplessly Hoping. Ehm, kennen we Edwin Starr? Ja, natuurlijk kennen we die van eh, War. Maar hij componeerde ook voor anderen. Voor de Shades of Blue bijvoorbeeld uit 1966. Oh, how happy. more times than I can count. I have called you mine. You have stood by me in my darkest hour in the world. Shades of Blue en Oh How Happy, geschreven door Edwin Starr. In 1965 hadden The Motions een hit met It's Gone... en die werd opgevolgd door deze, You Bother Me. deserve that Emotions and You Bother Me uit 1965. En dan zijn we al weer toe aan de laatste vocale van dit eerste uur. En die komt van uh, Joe Brown and the Broovers. And That's What Love Will Do. That yellow dress you wore when we went dancing Sunday nights. That smile you'd give me the movies when they dim the lights I've tried in vain wash the memory from my brain. I can't forget you, and that's what love will do.